3 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Argentinië krijgt een nieuwe president. Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld... heeft de huidige president Macri zijn verkiezingsnederlaag toegegeven. Hij feliciteerde de nieuwe president, de linkse populist Alberto Fernandez. Na het tellen van ruim 80% van de stemmen... staat Fernandez op ruim 47% van de stemmen en Macri op 41%. Fernandes wil een meer linkse koers inslaan. Zo wil hij bijvoorbeeld de lonen verhogen en meer geld steken in sociale projecten. In Veldhoven zijn zeker drie mensen gewond geraakt bij een autoachtervolging waarbij werd geschoten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij de achtervolging botsten de twee auto's op elkaar. Meerdere inzittenden gingen er vandoor. Agenten vonden in beide auto's een gewonde. Later meldden drie mannen zich op het politiebureau... van wie er één een schotwond had. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege felle bosbranden. Vanwege de brand moeten 200.000 mensen hun huis verlaten. Onder meer inwoners van de stad Santa Rosa ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Californië wordt geteisterd door twee grote bosbranden. Die worden aangewakkerd door de harde wind. En vanwege storm kunnen brandweervliegtuigen niet worden ingezet. De voetballers van Oranje onder de 17 zijn teleurstellend begonnen aan het WK in Brazilië. De ploeg ging met 3-0 onderuit tegen Japan. Nederland is regerend Europees kampioen onder de 17... en wordt gezien als een van de kanshebbers op dit WK. In dezelfde groep won Senegal met 4-1 van Amerika. Senegal is woensdagavond de volgende tegenstander van Oranje. Het weer nog. Vannacht kan er een buitje vallen. Morgen op veel plaatsen een enkele bui, maar ook zon. Er staat een zwakke wind en het wordt 12 graden. Dinsdagnacht kan het gaan vriezen, wel zijn er minder buien. En ook dan wordt het overdag zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.